Waarom is zij zo relaxed? Zij is smooth en heeft seks. Nou, ik zou het met haar echt wel weten. Yeah. Oh, nu blijft zij in mijn hoofd. Ik heb mezelf wat beloofd. Nou, ik zou het met haar echt wel weten. Ja, zij heeft alles en nog meer. Zoveel meer. had gedacht. Totaal onverwacht, heeft mij in de macht en doet alles vergeten. Oh, oh. oh ja, ik sta weer op dit, dat is wat ze wil. Zij weet wel wat ik Na In de nacht. Zij pakt mijn hart. Zij pakt mijn hart.